er slechts ruwe veen. Maar baron van Deden groef er een vaart doorheen. Zijn stoere sterke mannen met kruiwagens en schop. Het begon destijds in hand. stukje van ons leven. Na 175 jaar vieren we feest nu met elkaar. Waar is die vaart, die turfvaart toch gebleven? Daar denk. de dorpen zijn ontstaan. Met mooie kerkentorens, de trekschuit door het kanaal. Veel later motorschepen, de volharding en de strijd. Het is nu nog een herinnering uit vervlogen. een stukje van ons leven. Na 175 jaar vieren we feest nu. een stukje van ons leven. Na 175 jaar vieren we feest nu met elkaar. Waar is die vaart, die turfvaart toch gebleven? Daar denkt nu